het NOS nieuws van 6 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De Syrische regering zegt dat Qatar, Turkije en Saudi-Arabië... achter de bomaanslagen van gisteren zitten. Staatspersbureau Sana spreekt van een serieuze escalatie... die de besprekingen over vrede verstoort. De landen steunen rebellengroepen onder de paraplu van de internationale coalitie tegen IS. Bij explosies in de kuststeden Tartus en Jable kwamen volgens het persbureau zeker 78 mensen om het leven. IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist. Opnieuw heeft een gevangene zelfmoord gepleegd in de penitentiaire inrichting in Vught. Volgens de advocaat van de 50-jarige man had hij psychische problemen en heeft hij mogelijk onvoldoende hulp gehad. De man werd van openlijke geweldpleging en het voorbereiden van seksueel getint delict verdacht en beroofde zich op 12 mei van het leven nadat hij had gehoord dat zijn voorarrest met drie maanden was verlengd. Het is de tweede zelfmoord dit jaar in de gevangenis in Vught. De advocaat van de man vraagt zich af of er genoeg aandacht is voor de signalen van gevangenen. Italiaanse schepen hebben in het afgelopen etmaal meer dan 2600 mensen gered die vanuit Noord-Afrika Europa probeerden te bereiken. Dat heeft de Italiaanse kustwacht bekendgemaakt. Zo'n 12 Zo'n 2000 eh, migranten werden gered voor de kust van Libië. Ze werden opgepikt van 14 rubberboten en een groter schip. Bij Malta werden in een gezamenlijke operatie met de Maltese kustwacht meer dan 600 migranten gered. Humanitaire organisaties zeggen dat de belangrijkste route voor migranten om Europa te bereiken nu de zee tussen Libië en Italië is. Omdat het weer steeds beter wordt, nemen de aantallen snel toe. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, maar er trekken wel veel wolkenvelden over.